Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft bijna 100.000 avondklokboetes uitgedeeld en dat in drie maanden tijd. Sinds eind januari mocht je s'avonds niet meer na 9 uur buiten zijn, later werd het 10 uur. Maar volgens de politie was het af en toe nog best druk op straat. Er zijn een aantal mensen die terecht op straat zijn geweest, een aantal mensen die gewaarschuwd zijn en zijn weggestuurd. En dan blijft er toch een categorie over die, eh, die niet een goed verhaal heeft. En die hebben daar een bekeuring voor gekregen. In totaal schreven agenten voor 9 miljoen euro aan boetes uit. Vooral jongere mensen tussen de 18 en de 45 waren de klos. Ouderen hielden zich beter aan de avondklok. De politie merkt de laatste tijd dat mensen ook echt een korter lontje hadden. En nog steeds hebben. En ook agenten zelf beginnen wel een beetje corona moeten worden. Die staan ook meer onder druk. En die merken natuurlijk zelf ook dat ze hier gewoon, eh, ja, gewoon last van hebben. Eh, en zelf ook het gevoel hebben en ook last hebben van de coronasituatie. Dus ook die zijn langzaamaan corona moe, maar worden wel geacht hun werk te blijven doen. Het wordt voor Amsterdammers lastiger om aan lachgas te komen. De verkoop van het spul wordt daar verboden in kroegen en op festivals. Het kabinet werkt al een tijdje aan een landelijk verbod, maar dat duurt veel gemeentes te lang. En die komen daarom zelf maar met een verbod. En Amsterdam nu dus ook. Een waarschuwing van de AIVD, de inlichtingendienst, ziet dat er nogal extreme types tussen coronademonstranten zitten. Klein deel van die demonstranten praat intimidatie, bedreigingen en geweld goed. En vindt het zelfs oké om daar aan mee te doen. En dat is gevaarlijk, zegt de AIVD. De KNVB snapt er niks van dat er komend weekend geen publiek in het stadion zit. Afgelopen weekend mocht het wel, met verplichte coronatest. De aankomende speelronde van de Eredivisie moet van het kabinet weer zonder fans. De voetbalbond noemt het... In ieder geval zeer teleurstellend. En eh, wat ons betreft ook duidelijk eh, eh, onafvolgbaar en niet uitlegbaar. En waarschijnlijk wordt Ajax zondag kampioen tegen Emmen. En dat gebeurt dus in een leeg stadion. Het weer, het is grijs, regenachtig en niet warm, 10 tot 13 graden. Ook morgen is het bewolkt en regent het soms, al knapt het in de middag wat op. Het wordt maximaal 12 graden.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 Minder dan 50% van de ziekenhuizen kan kankeroperaties en andere zorg die niet te lang kan worden uitgesteld... nog volgens de planning uitvoeren. Een week geleden lukte dat nog bijna 63%. De KNVB is teleurgesteld dat er de komende speelronde van de eredivisie... geen publiek bij de wedstrijden mag zijn. Het kabinet wil de proef van afgelopen weekend met geteste toeschouwers... bij een aantal wedstrijden voorlopig niet verlengen. Nu de terrassen weer open zijn, moeten cafés en restaurants hun best doen om de werkroosters rond te krijgen. Veel kroegbazen die bellen horecaopleidingen op om te vragen of ze nog een stagiaire aanbieding hebben. Het weer, vooral in het midden en het noorden van het land, stevige buien. Daar kan onweer bij zitten. Het is een graad of 10.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 Póngalo billete. Yo por ti, por mí, por ti, por mí, yo por ti, por mí. Póngalo por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí. La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? ¿Eh? Que tal la esquina hasta esa son ¿Quién lo diría?